Lot Lewin met het NOS Journaal. Woningcorporatie De Voorzorg in Hoensbroek heeft jarenlang gediscrimineerd bij het toewijzen van woningen. Bij intakegesprekken met potentiële huurders werd gekeken naar onder meer geloof, ras, gezondheid, geaardheid en zelfs lichaamsgeur. Dit speelde allemaal mee bij het toekennen van een sociale huurwoning. Dat blijkt uit onderzoek op verzoek van het interimbestuur. De betrokken managers werken niet meer bij de corporatie. Hoeveel mensen zijn gedupeerd is niet bekend omdat er niks werd vastgelegd. In vluchtelingenkampen met Rohingya-moslims in Bangladesh worden de komende tijd tienduizenden geboortes verwacht. Hulporganisatie Save the Children zegt dat het gaat om vrouwen die zo'n negen maanden geleden zijn verkracht bij het geweld in Myanmar. De hulporganisatie verwacht veel problemen omdat de hygiëne in de vluchtelingenkampen slecht is en omdat veel Rohingya-vrouwen hun kind afstoten als dat door een verkrachting is verwekt. Tussen 1860 en 1973 hebben zeker 15.000 vrouwen dwangarbeid verricht in katholieke instellingen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. In wasserijen en naaiateliers werkten onder andere ongehuwd zwangere meisjes en vrouwen. Vijf vrouwen die zonder vergoeding werkten voor katholieke instellingen eisen nu excuses en uitbetaling van het niet ontvangen loon. Spoorbeheerder ProRail adviseert ouderen die met het openbaar vervoer reizen om niet te veel op hun telefoon te kijken en bij het nemen van de roltrap eerst de leuning vast te pakken. De adviezen zijn onderdeel van een campagne met veiligheidstips op het station, omdat een kwart van de 70-plussers het OV te ingewikkeld vindt en daarom een reis met de trein, bus of metro vermijdt. Het weer dan nog. In de loop van de ochtend eh, komt, wordt het op steeds meer plaatsen droog en komt de zon tevoorschijn. Het wordt 20 tot 26 graden. Later in de middag en vanavond in het zuiden kans op een onweersbui.